Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de ziekenhuizen in Maastricht is eind april een hele hoop misgegaan. De stroom viel daaruit, de noodstroom werkte ook niet... en daardoor lag de zuurstoftoevoer een uur stil. Twee patiënten overleden daarna... Het ziekenhuispersoneel had niet door dat de zuurstofapparaten waren uitgevallen, blijkt uit onderzoek naar die storing. Het geeft als het uitvalt tijdelijk een geluidssignaal, een kleine twee minuten, een niet ontzettend doordringend eh, geluid. En dat in een situatie waarbij eh, de deuren, de sluisdeuren dicht zijn. Dus ook dat akoestisch signaal komt niet luid op de gang eh, over. De oorzaak van de stroomstoring zelf is niet te achterhalen. Het ziekenhuis in Maastricht zegt dat ze maatregelen nemen om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Er zit een verdachte vast voor de dodelijke steekpartij in Rotterdam. Een verdachte van 15 is zelf naar de politie gegaan. Gistermiddag werd er gestoken in een park. Het slachtoffer overleed ter plekke. Dat is ook een jongen van 15. Twee restaurants in Eindhoven, waar het personeel na sluitingstijd nog een afzakketje dronk op het terras, mogen open blijven. De gemeente sloot de zaken, want ze hielden zich door die personeelsborrel niet aan de coronaregels. Terrassen moeten na 12 uur dicht. Maar de rechter zet daar een streep door. De volksgezondheid is niet in gevaar geweest, want er zaten maar een paar mensen. Help Limburg Oet de Drup. Onder die naam komt er eind volgende maand een benefietconcert in Valkenburg. Met muziek willen ze daar geld ophalen voor de slachtoffers van de watersnood. Wat er in Limburg is gebeurd, dat doet me geweldig pijn in het hart. En ik had er twee dagen niet van geslapen en ik wou toch per se iets voor doen. 1500 mensen mogen erbij zijn en het wordt ook gratis gestreamd. Er treden natuurlijk artiesten op, bedrijven met grote checks zijn welkom... en mensen kunnen ook bieden op allerlei veiling-items. Mooie shirts van de bekende Limburgse wielrenners En er zou ook zomaar huisconcerten zijn van Limburgse artiesten. Daarnaast willen we Limburg een fijne avond bezorgen na alle ellende die we gehad hebben. Heb ik het weer nog. Het is op veel plekken grijs en droog. Aan de kust kans op een buitje. Het is daar 18 graden. In Limburg en de Achterhoek kan het 25 graden zijn. Dit weekend koeler en veel meer buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 slow motion Every superficial moment I get overwhelmed in all the messy emotion It's so that I never noticed Every time I cry I get a little bit stronger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 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. the seven seas. You make my life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 做。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

get so high. You wish your tired feet were fireproof. the sounds of a girl. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.